uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een tbs'er die is ontsnapt uit de pompenkliniek in Nijmegen... heeft in Soest een vrouw neergestoken. Hij was op verlof en ging er rond 12 uur vanmiddag vandoor bij zijn begeleider. Even later stak hij dus die vrouw neer. Ze is zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. En de tbs'er is inmiddels opgepakt. De politie vond hem in Lansingerland. In Zuid-Holland is dat. Afgelopen zomer ontsnapten er ook al twee TBS's uit die kliniek door een gat in het hek. En een van hen is nog steeds spoorloos. Steeds meer mensen gaan niet naar de tandarts. Niet omdat ze bang zijn voor gaatjes, maar omdat ze de behandeling niet meer kunnen betalen. Tandartsen zeggen dat mensen daarom rondlopen met pijn en ontstekingen. Ook deze vrouw ontweek de tandartsstoel vanwege angst voor die hoge rekening. Bij mij is bijna alles bovenweg en op dit moment kan ik een brug zelf echt niet betalen. Ik dacht dat ik eh, een beetje korting zou krijgen, daar, hoopte ik op. En eh, ja, toen werd ik dus verrast van, eh, nee, ik, ik, ga je helpen. Helemaal gratis? Ja, op dit moment. Eh, ja, ik krijg het op dit moment gratis. Enorm cadeau. Eh, ja, ik, ik heb ook staan huilen. <laughs> Gezondheidsminister Kuipers zegt dat hij de verhalen van geldzorgen bij de tandarts herkent... en dat hij de boel gaat onderzoeken. En die mag op het WK in Qatar weer een regenboogshirt of een vlag mee naar het stadion nemen. De FIFA zegt dat regenboog in het publiek weer mogen. Ook mag je op de tribune je steun uitspreken voor de protesten in Iran. Tot nu toe kwam je het stadion niet in met een regenboogshirt. Maar dat lag niet aan de FIFA, maar aan de Qatarese beveiliging, zegt verslaggever Danny Simons. Dus wat heeft de FIFA nu gedaan? Ze hebben gezegd, nou we zijn nog eens gaan praten met de autoriteiten. Die hebben weer contact opgenomen met eh, eh, de, de, ja, de bobo's eigenlijk bij de verschillende venues, bij de stadions. Om ervoor te zorgen dat eh, die stadionmedewerkers voortaan gewoon de regenboogvlaggen toestaan in het stadion. Het is niet bekend of aanvoerders nu ook hun One Love band weer mogen dragen op het veld. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht krijgen we weer mist. Vooral in het zuiden en het westen. Morgen verder een bewolkte dag. Met alleen in het westen een beetje zon. En met 6 graden is het best koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog steeds veel korte files in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum door 3 kilometer file. 10 minuten op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Dat heeft te maken met een ongeluk bij de Koentunnel op de binnenring van de A10 West.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 We zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. Deze week blikken we even terug op de uitreikingen, uitreikingen bij de Texas Country Music Awards en de CMA. En hebben we ook nog natuurlijk de National Spiegelplaat. En we hebben een heel mooi spotlight album van Nederlandse bodem. We gaan nu heel snel verder met bluegrass muziek. En daarvoor gaan we terug naar 2011 voor een nummer van Blue Highway. Dit is Bluebird. Bluebird Days. Bluebird Days, the way I remember them. Five mile away at summer's end. Remember my friend, till they come around again. Frozen in my memory, the day that I met you. Saw the end of winter in a flash of powder blue. Did I hear you say hear that song Deze week mag de digitale brievenbus niet ontbreken. En we gaan voor de eerste keer naar Canada. Naar een zangeres die tegenwoordig in New York woont. Maar in Canada is geboren. Waar ze al diverse awards op haar naam heeft staan. Haar nieuwste single is er eentje vol dankbaarheid en hoop. En heet Reason to Rise. Dit is Robbie Hart. Shut up from the inside to hide in a state I didn't know. Afraid to let my feelings show. That's the way. zijn album You Get It All Out. Op het album staat dit mooie duet dat hij samen opnam met Brandy Clark. En dat heet In the Meantime. En daarna gaan we naar ons shownieuws. we've had The smiles and the laughs Are the pictures that Fill up these frames That hang in the halls And cover the walls Of the home where we spend our days And most times those good times shownieuws van week 48. Dat je als rockband een country eerbetoon krijgt, dat is toch heel wat. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Rolling Stones... werden sommige van hun nummers in een country jasje gehezen. Door onder andere Eric Church, Brookenden, Barry Morris en Laney Wilson. Het album Stone Cold Country komt in de loop van 2023 uit... en daar zal je zeker meer van gaan horen in deze show. Onlangs werden de Grammy Awards weer uitgereikt. En naast dat er diverse nominaties waren, werden er ook weer de volgende Grammys uitgedeeld. Best Country Album werd Starting Over van Chris Stapleton. Het nummer Cold van Chris kreeg ook een Grammy en hij ging ook naar huis met een Grammy voor zijn nummer You Should Probably Leave, want dat is Best Country Solo Performance van het jaar geworden. Beste country duo groep performance was Younger Me van Brothers Osborne en Los Lopos, Bella Fleck, Rihanna Kibbens en Francesco Turisi gingen in de categorieën Americana, Bluegrass en Volk met een Grammy naar huis. En dat was het National Show nieuws voor deze week.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 Lainey Wilson was dit met Things a Man I Don't Know. En als je een fan bent van Yellowstone, dan heb je de onlangs ook gezien tijdens haar acteerdebuut. Nu nog wat muziek van onze maandartiest Gene Watson. Dit is de laatste week waarin zijn muziek centraal staat. We gaan naar 1996 voor het nummer The Good Old Days Are Right Now. is de Nashville maandartiest. Walking, talking, holding your hand. That's something special to me. Sharing and caring for each other's needs while we're building our dreams. And our song is any song playing at the time we know love has its own sound I'm happy, you're happy And it's easy to see The good old days are right now The good old days are every day That I spend with you Building dreams sow our garden with nothing but love and reap the happiness we found. I'm happy, you're happy, and it's easy to see the good old days are right now. days are every day that I spend with you. Building dreams and memories with everything we do. And we'll sow our garden with nothing but love and reap the happiness we've found you're happy And it's easy to see The good days are right now The good days are right now Dat was Gene Watson. Verderop in de show hoor je nog wat nummers van hem voorbij komen. Maar nu gaan we naar Song of the Year bij de CMA. Jordan Davis en Luke Bryan en By Dirt. Days before he turned 80, He was sitting out back in a rocker He said, what you been up to lately? I told him chasing a dollar And in between sips of coffee He poured this wisdom out Said, if you want my two cents On making a dollar count Buy dirt Find the one you can't live without Get a ring, let your knee hit the ground Do what you love, but call it work Throw a little money and play to church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree and watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. on that ladder. Let me tell you what it's all about. Find you a few things that matter that you can put a fence around. And then he laid it out. Buy dirt. Find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. And add a few limbs to your family tree and watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. need any more of it. So buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree. Watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. Cause the truth about it is it all goes was Song of the Year bij de CMA. Jordan Davis en Luke Bryan en By Dirt. Nu weer wat bluegrass. En daarvoor gaan we naar 1998 voor muziek van Claire Lynch. Dit is Who Do You Know? When he lied, you proved the test when he said Let's build an altar and let the God of the Most High answer by fire go first, and they prayed from morning through. prayed unto the Father, God of Abraham, make thyself radio show, taking you back to your happy place. All the pretty horses that she used to love tore through the fences cause they had to run like they're born to do. They got wild. 我们是彼此 Deze zanger ontving dit jaar bij de Texas Country Music Awards een heel mooi prijsje voor Male Artist of the Year. Zack Neal dat met All the Pretty Horses. We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we weer naar Amerika voor een traditionele nummer van het gelijknamige album Rooms for Rent. Dit is Chris Melanson. of me. But don't think of him. was met Rooms for Rent in de digitale brievenbus. En nu gaan we weer even terug naar de Texas Country Music Awards... voor emerging artist Dennis Morris. Dit is One Drink In. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. The icing even melted in my glass. It feels like barely any time has passed. Who needs conversation? I know what you're saying. Baby, when you look at me like that voor ons Spotlight-album. En daarvoor blijven in Nederland voor het nieuwe album van country- en Americana artiesten Hilde Vos. Het album heet Home en staat bomvol met diverse stijlen. Van ballads tot en met uptempo, je kunt het allemaal hierop vinden. Je gaat eerst luisteren naar What Would Dolly Do... en daarna de nieuwste single van Hilde en die heet All These Years. Dit is het Nashville Spotlight-album. Sometimes life is hard on me It seems like I'm dragging myself down. But just when I'm about to fall, I listen to a voice that keeps me warm. I walked into a record store with a dark and dusty corner in the back. But one face on a place and time I never will forget. Ooh, ooh, what do? She would give her smile to someone if she wasn't smiling too. If you want the Cause I'll never feel those arms Country Music Awards wordt er ook een hele mooie prijs uitgereikt voor het album van het jaar. Dat is deze keer Unwanted Man van Aaron Watson. En van dat album ga je luisteren naar nummer Crash Landing. I can smell your perfume on my pillow. The wind blows through the curtains like a ghost. There's broken glass all around your picture Your black dress is on my bedpost Everything I've ever dreamed of and wanted. You're gone, I'm here, you're there with him, left me haunted. Can't make a wish, my lucky star has been daunted. And I can't sleep for missing you, Godspeed. love. Music Video of the Year bij de CMA. Dat waren de awards die Cody Johnson kreeg uitgereikt voor Till You Can't. De volgende twee mannen kregen ook een award voor Vocal Duel of the Year bij de CMA. Brothers Osborne en I'm Not For Everyone hoor je zo. En daarna Gene Watson en You Uncharted Mind. Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all Cause they got no rhythm And that's alright Some people they drink too much. Some people don't drink enough. Some people are just like me. I hope y'all forgive them. I'm like Scott, I'm go bands. I'm like Eastside towns. consider If you took a drink you might reconsider If I was a church I'd be hanging with the sinners Talking about Hendrix and heaven If I was a bar I'd be a dive, Free jukebox and a double wide A neon light saying come inside And I'd be open 24-7 I'm like Scotch out of girl bands I'm like Eastside Towns Van Zandt I'm always speaking my mind and smooth. It's a wonder I found somebody like me, like you. I'm like skies and diamond gold bands. I'm like beast out towns, fans, and I'm always speaking my mind when I'm better off by my tongue. I'm a bad joke at the wrong time. Hell, I'm a legend of my own mind. I'm good for some, but I'm not. thoughts takes a chart that I have searched for but can't find. So I rely on basic instinct to take me where I think I need to go.